Daarop zetten agenten als in. In het centrum van Kiev stijgt dikke zwarte rook op... doordat betogers autobanden in brand hebben gestoken. De onrust begon kort nadat president Janukovic een aantal concessies had gedaan. Hij is onder meer bereid zijn kabinet te wijzigen. Maar volgens de oppositie komen die toezeggingen te laat en moet Janukovic aftreden. De afgelopen twee dagen was het relatief rustig in Kiev... nadat donderdag een bestand was gesloten tussen politie en betogers. Ruim de helft van de Duitse vrouwelijke militairen heeft wel eens te maken met ongewenste intimiteiten. Ze krijgen seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd of worden betast. Staat in een rapport uit 2011 dat nu naar buiten is gekomen. 3% van de vrouwen zegt in het leger wel eens te zijn aangerand. Aan het onderzoek deden ruim 3000 vrouwelijke soldaten mee. De Duitse minister van Defensie, zelf ook een vrouw, zegt dat het leger anders met vrouwen om moet gaan. Zo'n 11% van alle Duitse militairen is vrouw. In Heerlen is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident vond plaats op de Heerlenbaan. Bijna twee jaar geleden kwam daarbij een andere schietpartij iemand om het leven. In Wenen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een bal dat gisteravond in de stad werd gehouden. Het bal werd georganiseerd door de rechtspopulistische partij FPE en trok volgens demonstranten de extreemrechtse elite van Europa. De politie had een groot deel van de oude binnenstad afgezet. Zo'n 20 mensen raakten bij het protest gewond. Het weer, is bewolkt en droog.